Mark Visser met het NOS Journaal. In het betaaljaar flink meer gefraudeerd. De totale schade bedroeg volgens de Nederlandse banken 92 miljoen euro. Fraude via internetbankieren steeg van bijna 10 miljoen euro in 2010 naar 35 euro vorig jaar. Een fraude door skimming, waarbij betaalpassen worden gekopieerd, verdubbelde naar bijna 39 miljoen euro. Klanten die het slachtoffer worden van fraudeurs krijgen hun geld terug van de bank. Van elke euro die mensen van hun netto inkomen uitgeven gaat 13 cent naar het Rijk. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van al het geld dat ze naar de overheid gaat komt het meeste van de belasting op benzine. Maar ook belasting op sigaretten en motorrijtuigen levert relatief veel op. De hoogste inkomens betalen naar verhouding minder dan de middeninkomens. Zonder meer omdat ze vaker gezonder leven en daardoor minder geld uitgeven aan sigaretten, alcohol en frisdrank. Co-directeur Al Bayrak krijgt geen inzicht in het onderzoeksmateriaal van de commissie Scheltema. De rechtbank in Den Haag heeft haar eis daartoe afgewezen. De commissie Scheltema werkt aan een onderzoeksrapport over de werksfeer bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en de rol van Al Bayrak. Ze vinden dat ze alleen commentaar op het rapport kan geven als ze ook de onderliggende gespreksverslagen mag lezen, maar de rechter staat dat dus niet toe. Al Bayrak gaat in hoger beroep. De sluis in het Twentekanaal bij Eefde is volledig hersteld. Begin januari viel de sluisdeur naar beneden. Binnenvaartschepen konden de sluis daarna vier weken niet gebruiken. Rijkswaterstaat bedacht voor een paar weken een noodoplossing, maar sinds 17 maart was de sluis weer dicht, omdat er gewerkt werd aan de definitieve reparatie van de deur. Om 6 uur vanochtend konden de eerste binnenvaartschepen er weer doorheen. Het weer, het is zonnig en droog, er staat een zwakke tot matige wind, 12 graden op de Wadden en 18 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Het wordt wel ietsje warmer nog dan vandaag. Dit was het NOS. E. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn en op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag.